Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers... na onderzoek onder bijna 3 miljoen mensen in 200 landen. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Onderzoekers schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen diabetes hebben... tegen 153 miljoen in 1980. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia, die en half jaar in de cel heeft gezeten... voor wat wordt genoemd aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Volgens zijn vrouw is hij inmiddels weer thuis. Ze zei dat ze het niet aandurfde om hoe met de pers te laten praten. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating... van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. De vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek... dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damascus, openden militairen het vuur toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en in Qusir bij de Libanese grens. Leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs daar weg voor het geweld naar Libanon. Dan het weer, bewolkt en vrijwel overal droog. Ook vanochtend nog bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN 47. luistert uh, naar 47 En eh, ja, het zou meteen leuk zijn als je belt naar 0800-1121. En dan wil ik het graag hebben over de verschillen tussen Nederlandse plaatsen. Want het valt me op dat die eh, best wel groot zijn. Dus waar kom je vandaan en ben je daar ook trots op? Of ben je daar juist helemaal niet trots op? Je kunt bellen naar 0800-1121. Zometeen ook Crack the Playlist met de hoofdrolspeler uit Sonny Boys Sergio Hasselbank. Maar we praten dus eerst nog even verder over de verschillen tussen plaatsen in Nederland. En eh, nu eerst de koeks met Shine On. the things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. The Cooks en Shine On. En uh, Anja, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kom jij vandaan? Nieuwgein. En, um, en vind je het leuk in Nieuwgein? Um, nee, niet echt. Hoe komt dat dan? Een beetje saai. Saai? Ja. Maar ehm, woon je nog bij je ouders of eh, woon je op kamers? Nog bij mijn ouders. Oké. Hoe oud ben je? 14. 14. Oh, dus dat duurt ook nog wel eventjes voordat je kunt verhuizen? Ja. En waar zou je dan naartoe willen? Ehm, naar Utrecht of Amsterdam of Den Haag. Dat is nogal een verschil. Ja. <laughs> maar je wil, eh, je wil dus naar een grote stad toe? Ja. En waarom dan? Omdat, uh, nou ja, gezelliger. Mhm. En uitgaan gaat makkelijker. Dat was het, denk ik. Maar wonen jouw vriendinnen dan nu niet eh, ook in Nieuwegein? Dat is toch ook gezellig? Nee, ze wonen ook gewoon in eh, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Oh, waar, waar ken je die dan van? Ehm, nou ja, ik ga heel vaak naar, ehm, naar, naar kamp, soort van. Mhm. En daar leer je die dan kennen. En, die, en dan ga je aan het einde weer allemaal naar je eigen stad. En dan... Eh, ja. Ah, oké. Maar als je nu zou moeten kiezen, een van die grote steden? Amsterdam, denk ik. Ja? Ja. Toch het uh, spannendst of zo? Ja. Mijn roots liggen in Vietnam. In? Vietnam. Oh, ben je er wel eens geweest ook? Ja. En eh, wat, wat vond je ervan om daar te zijn? Ja, leuk. Maar had je ook het idee dat je echt thuis kwam? Of dat je ja, dat je, je daar eh, op je gemak voelde? Ja. En wat dan precies? Wat is, wat is het verschil zeg maar, met Nederland en Vietnam? Ehm, in Vietnam zijn ze meer open, zeg maar. Je kan gewoon komen wanneer je wilt. Dus gastvrijheid bedoel je? Ja. En bij je eigen familie of ook gewoon bij, eh, bij iedereen? Bij mijn eigen familie en kennissen, Oh, wat grappig. Wat jammer dat dat er niet in Nederland is, hè? Ja. <laughs> maar je zou niet naar Vietnam willen? Ehm, nee, ik denk van niet. Ja, ik vind uh, Vietnamese lumpia's <laughs> altijd heel erg lekker. <laughs> dat is eh, ja. eigenlijk het enige wat ik weet uit Vietnam. Oh ja, dus die zullen daar wel extra lekker zijn. Ja. Anja, dankjewel dat je even belde. Ja. En trouwens, mijn, eh, mijn oma, die is op haar zestiende is in de eentje naar, eh, naar Parijs verhuisd. Is ze, leuk. Is ze gewoon gaan liften en is ze daar gaan wonen. Omdat ze ook, eh, ze wilde ook weg uit het dorp waar ze woonde. Dus misschien kun je over twee jaar of als een plan maken. Dat zou leuk lijken. <laughs> ja, Zo is wel spannend, toch? Ja. <laughs> Dankjewel, Anja. Alsjeblieft. Niek, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent, jij bent heel erg trots op waar je vandaan komt, hè? Ja, dat klopt. En waar is dat dan precies? Ik eh, kom uit de grootste provincie van ons land. Ja. Uit Gelderland. Ja. Eh, het mooiste van Gelderland is... Een Gelderlander voelt zich geen Gelderlander. Maar ik kom zelf uit de Betuwe. Een onderdeel van Gelderland. Mm. En eh, ik voel me ook echt een Betuwenaar. Een Betuwenaar. Ja. En wat is nou een typische Betuwenaar? Voelt hij zich ook geen Betuwenaar? die voelt zich juist beter maar geen Gelderlander. Ah, oké. Dus Gelderland als he eh, eh, hele provincie is gewoon niet eh, echt een geheel? Nee, nee. Volgens mij niet. En wat is een typische Betuwnaar? Een Betuwnaar, dat is een, ja, een gemoedelijk iemand. Ehm, iedereen kent elkaar wel. Mm vinden ze ook niet erg. Ja, en het is grotendeels zijn het landbouwers. Ja. Boomkwekers en eh, fruitkwekers. En dat is ook een bepaald volk of zo? Ja, een bepaald slagvolk. Um, ehm, ja, ze zijn allemaal gemakkelijk. Eh, niet echt uh, afzonderlijk of zo, maar... Hoe, is misschien een hele stom vraag hoor, maar hoe groot is de Betuwe? Uh, Betuwe? Ja, vraag, vraag me niet hoe groot het is. Dat is een moeilijke vraag. Nee, omdat iedereen kent elkaar, zei je. Ja, of tenminste in de dorpjes zelf, eh, zeg maar. Ah, oké. De Betuwe. Ja. Maar ja, de Betuwe die is zelf vrij groot ook nog. Ja, dus dan kent niet iedereen elkaar. En eh, uit welk dorp kom jij? Ik kom uit Kesteren. Kesteren. Nou, nog nooit van gehoord. Nee, het ligt uh, vlak bij Tiel. Van Tiel Slipje. Tiel ken ik wel, ja. Oh ja, van Flipje, van de Jam. Ja. Ja, dat is ook landbouw natuurlijk. Ja. En werk je zelf ook in de landbouw? Nee, nee, zelf niet. Maar dan hoor je er toch al bij? Ja, <laughs> zeker weten. Anders zou ik me er ook niet thuis voelen, denk ik. Ja, dat is waar. En, eh, en heb, je, heb je ergens op kamers gewoond of zo? Of heb je ook in andere steden gewoond of dorpen? Nee, nee. Ik had wel een ex die eh, woonde in de stad. Ja. En eh, de ouders woonden in Noord-Holland. Dan zaten we wel eens wat te geinen. Van, ja, zij wilde echt graag weer in Noord-Holland wonen. Mm -hmm. Nee, maar dan zou ik me nooit thuis hebben gevoeld. Nee? Waarom niet? Nee. Nee, een heel, een heel ander type landschap. Mhm. Ander soort mensen. Maakt dat ook uit, ja? hoe, hoe het landschap eruit ziet? Ja, vind ik wel. Heb je, je hebt veel bossen, denk ik, in uh, Betuwe, of niet? Ja, niet zoveel als in de Veluwe. Nee. Maar hier uh, lost het elkaar beter af. Ja. Je, rijdt tussen de weilanden en dan heb je weer een stukje bos. Mm En dan zie je weer weilanden. En eh, dan rij je weer tussen de fruitbomen door. Oh, en dat, is, wel iets eh, ja, typisch. En in Noord-Holland? Noord-Holland, daar eh, denken ze dat boomkwekers zijn. Want het zijn meer ja, buxus, et cetera, bolle streken. Ja. ja je hebt allemaal van die dijkjes, hè? Ja, en de mensen zijn daar een stuk gehaaster. Ja, ja, en ook wat, wat stugger heb ik altijd het idee. Ook wel, ja. Ja. En... Dus, uh, ja. Ja. <laughs> dus jij hebt het wel naar je zin in de Betuwe. ja, ik zou er nooit weg willen. Ke Kesseler of zo heette het, toch? Kesteren. Kesteren. Heb je ook carnaval daar trouwens? Nee, nee. Nee, oh. dat is eh, echt over de rivieren. Ah, oké. Okay. Hoek van Druten, et cetera. Daar rij je wel door carnaval, maar ja. bij ons niet. Oké. Het klinkt een, een beetje, klinkt een beetje als een plaats, Maar dat zal, <laughs> zal aan liggen. Ja, dat denk ik wel. Nee, het is eh, absoluut geen carnaval bij ons. Oké. Maar wel gezellig dus? Ja, zeker weten. Op het moment als ik thuis kom, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Eh, ja, de buren die komen naar je toe. Hé hey, buurman, alles goed? En eh, ja, lekker gewerkt. Nou, die houden ook gewoon echt rekening met me. Als ik een nachtdienst heb gehad, mhm. dan gaan ze geen hout zagen of zo. Oh. En dat uh, zo in de stad niet zo snel hebben, denk ik. Ja, of je moet een hele goede band met je buren hebben. Maar komen ze echt naar buiten gelopen als jij thuis komt van je werk? Komen ze even eh, vragen hoe het gaat? Ja, soms wel, ja. <laughs> Oh, ja. Dat is wat aardig. Mooi. Ja, heel ja, mooi. zeker weten. Hm. hey, dankjewel, Niek. Ja, graag gedaan. En een goede uitzending. Dank je. hoi, ehm, hoi. Jelle? Jo. Jij komt uit een ander stuk van Nederland, hè? Ja, boter, roggebrood en groene kaas. Wie dat niet zeggen kan, is het Fries nog niet de baas. <laughs> breer en green cheese, waar dat nog zin is hier op Rjoch te Fries. Ja, als je zo was begonnen, dan had ik er niks van verstaan. Maar ik, snap nu dat het... Eh, ja, precies. <laughs> Want breer, dat denken veel mensen dat brood is, maar roggebrood. Ah dat, eh, oh, oké. En wat is brood dan? Bolle. Ah. En een bolle is een stier. Verwarrend dat je prochelijk een witte eh, stier bestelt in plaats van een wit brood. Net als een, een heel is een half. Een heel is een heel. Heel en heel. Kleine klankverschil. Ja. Maar jij, eh, jij komt uit Friesland. Ja. Friesen zijn altijd heel erg trots hè, op Friesland. En wij roepen ook altijd Friesland, dat is een, een echt volk, is een echte taal. Want dat vroeger de Friese, de Franken en de Saksen. En dat Fries is gebleven, is trots gebleven. Maar voel je je wel ook Nederlander of voel je je echt Fries? Ja, Oké. wereldburger. Oh, zelfs dat? Ja, ik ben een jaar in Suriname geweest. Ja? In militaire dienst. Nou, ik heb dat prachtig gehad. Ja. Dat, ik wilde er eigenlijk wel blijven, maar ja, dat kon niet. En je, wat, wat, eh, wat maakt Friesland nou zo speciaal dan voor jou? Oh, dat wijdse, dat vind ik prachtig. Dat rustige. Ja. Dat, de echte natuur, het rustige water. Maar ga je ook wel eens naar de, naar de stad dan? Ik woon in Amersfoort. Oh. ik heb vier jaar in Friesland gewoond. Ja. Daarna elf jaar, tien, elf jaar in de Noordoostpolder, Marknesse. Mm Dat is tien kilometer van Emmeloord richting Urk. Mhm. En toen eh, in Amersfoort vanaf 1960, 61. En je, waarom ben je dan weggegaan uit Friesland als het daar zo mooi is? mee, want die gingen dus eh, verhuizen. Wij hadden een bakkerij. En, eh, mijn vader en moeder hadden elkaar in de, in de 39, in de, in hoe noem je dat? Vlak voor de oorlog mobilisatie. Mijn vader was gelegerd in, eh, in Lisse. Mhm. Daar kwam mijn moeder vandaan. Die hebben elkaar daar ontmoet. Die zijn in de oorlog getrouwd. En toen... Eh, ik ben in 47 geboren. Mijn oudste zus in 45 juni. In, maar wel in Friesland geboren ja. dus? Ja. en hoe oud was je toen je naar... Vier jaar. Ah, oké. Toen naar Marknesse gingen. Maar bijzonder dat je je dan toch zo, eh, eh terwijl je zo'n kort stukje daar maar gewoond hebt, dat je je zo overtuigd nou, Fries voelt. Daar we, we zijn dus vanuit de Noordoostpolder veel naar Friesland geweest. Oh. daar woonden je Paken en oma. Paken. We zeiden oma, want beppe, dat wordt ook gebruikt als, eh, als scheldwoord voor eh, heo, de beppe. Oude kletskoos. Ja. <laughs> dus Paken en oma. Ja. Paken, dat is dus... Opa. Grootvader, hè? Ja, ja. Oké. Oké? Ja, dankjewel uh, Jelle. Jo, Oké. Dag. Hoi. Um, nou, tot zover. Ik heb echt uit heel Nederland heb ik gewoon mensen gesproken. Dat is wel heel erg leuk. En eh, nou, zelf eh, kom ik dus uit Eindhoven. Maar ik voel me nog steeds echt een Amsterdammer. Ook na alle, alle verhalen die ik heb gehoord. Onder andere over Brabant. Ehm, nou, nu is het tijd eh, voor, om gewoon het eh, onderwerp af te sluiten. En uh, gaan we met Crack the Playlist verder. En dat is met Sergio Hasselbank. Crack the Playlist. Iedere week in 4-7 mag iemand een half uur bepalen welke muziek wij draaien. En dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Dat is Sergio Hasselbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij familie van? Ik ben familie van, ja, ja zeker. <laughs> van uh, Gerald Hasselbaink, de oude eh, international ja, ik? Ja, niet een rechtstreeks familielid, want anders eh, had ik wel een paar cijfertjes erbij gegeven van mijn bankrekening, maar ja. <laughs> En jij bent acteur, geen voetballer dus. En in nee, nee. 2009 speelde je in de tv-serie Flikker Maastricht. Ja. De hoofdrol heb je gespeeld in de korte film Gewoon Geluk. Yes. En dit jaar speel je de hoofdrol in de speelfilm Sonny Boy, die naar de verfilming van het boek en in de BNN-serie Van God Los afgelopen zondag. Klinkt als een best lijstje. Ja, inderdaad. Heb je je baan eh, in de schoenenwinkel al opgezegd? Oh ja, al lang, al lang. en ze waren heel rauw om mijn vertrek. Maar eh, ik kom nog wel een keertje langs, jongens. Ik vergeet jullie niet. <laughs> nee, maar je bent echt fulltime eh, nu met acteren bezig, neem ik aan. Ja, ja, ik probeer het. Ik ga even kijken van hoe lang deze achtbaanrit nog, nog, nog doorgaat. En zolang ik het leuk vind, ben ik nog steeds hier. Um, nou gaan we nu een half uur lang luisteren naar jouw eh, favoriete muziek. En wanneer luister je meestal naar muziek? In de auto of als je je voorbereidt op een auditie of zo? Ehm, nou, om eerlijk te zijn, als ik naar een auditie toe ga, dan stap ik meestal op de fiets en dan kies ik een hele grote omweg, zodat ik even lekker in een nummer kan zitten en dan kan ik me even rustig voorbereiden op de auditie. Maar er gaan echt te veel gedachten door mijn hoofd en dan ben ik veel te gestrest en zo, dus vandaar. En dan rij je expres even om, om nog even wat langer naar die muziek te kunnen luisteren. Ja, dat zeker. Ja, dan kom je even van, toch? Dat is heel fijn, vooral voor zo'n auditie. En dan luister jij dus bijvoorbeeld naar Duvel Duvel en Zo Moeilijk. Jazeker. Met uh, <laughs> jawel, Woei X Patta, moet ik het zo zeggen? Ja, ja, zo zeg ik het goed. Ja, zo zeg goed. En hoeveel pattas heb jij? hoeveel patas ik heb. Nou, ik heb dus in de schoenenwinkel gewerkt, dus ik heb er heel wat staan. <laughs> maar ik, eh, nee, ik zit nog niet boven de 30 paar, dat sowieso nog niet. Oh, dat valt heel erg dus mee. Dat valt eigenlijk best mee voor een, eh, een sneaker addict, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar dit nummer is geschreven ter ere van, van twee bekende schoenenwinkels. Ik ken trouwens alleen Patta. Ja, nou je hebt toch maar in Rotterdam heb je eigenlijk precies hetzelfde soort winkel, maar dan van Woei. Ah, oké. Een, een, Chinese jongeman en die heeft dus die winkel opgericht. En als je bijzondere sneakers wil hebben, dan moet je daar zijn? Dan moet je of bij Patta zijn of zeker bij Woei. En wat, eh, wat vind je nou zo leuk aan dit nummer? Ja, aan dit nummer sowieso. Ik ben echt een fan van Duvel Duvel, echt al heel lang. En ehm, sinds een jaar of zo zijn die jongens zo moeilijk ook heel lekker bezig. En ik bedoel, is de eerste keer dat ze samen op een plaat staan. En het is ook gelijk een hele toffe plaat geworden. Dus ik ben heel blij. Heel blij. Duvel, duvel en zo moeilijk met Woei X Patta. kan nooit zomaar, dit is een heel ding. Een somo, duf, duf in de building. Pas op de plaats, negatieve diagnose. Terminale ziekte, lief met benozen, Prikjes, buisjes, slangen in je fluitje. Pilletjes, drankjes, plakketjes, spuitjes. We fixen shit, waps, lappen je op, op. Je gaat het trappetje op, nee, nooit meer dezelfde gozer. Totale makeover, metamorfose. Meer chicks, meer shine, meer haters. Als dat is wat je wil, kom praten, praten. We brengen je naar woei, of brengen je naar pata. Comfort of damsko, de hele fitte. Of alleen een jakka. Soesoe aan je voet, echt de shit, nooit kakka. Ik ben een fles whisky en jij je kuurmedicijnen. Jij en ik kunnen never nooit samen zijn. Water en vuur die kopiëren onze stijlen. Ik ben hier, jij moet blijven waar je bent, meisje. Ze apen mij perfect na als mijn echo. Of China, maar prima. Ze wijzen naar mij en zeggen doe mij Lima. Ze blijven om me heen draaien als Katrina. Raskingeling is dat ding. Ze houden van mijn kicks, ze houden van mijn pik. Ze houden van die Somo en Duvel Duf King. Waar we zijn geweest is het leuk geweest feest. Waar we komen komt je teef, ik ben op dreef. Boei en mijn patta outfit, altijd dik. Altijd fresh, fris, fucking sick. Nijmeegse clear maken shit. Rotterdam, Damscore, overal de vinden chickies. Ze zeggen hoe als ik aankom, wakker op mijn patapata, pata Zo voel limited shit. Je weet hoe ik doe kousen, schoonhousen, nou fris, frisse die, frisse hoodie, frisse kicks, frisse goodies. Ze zeggen hoi als ik aankom, wakker op mijn pada padas zo limited shit. Je weet hoe ik doe, housen, nou ze fris, frisse die, frisse hoodie, frisse kicks, frisse goodies. Bloed serieus als ik zeg dat we overnemen. Kijk wat ik met ze doe, ik fuck die wiggers up. Ik heb de buurt, alle steden weer hooked dat je ziet. Rotspozen overal, check de line-up. Rappen cruisen weinig, kom maar kijken op je eigen plak. Boys haten me, braken maar ik ben gewend aan dat Goed op die dank, heb shine is een gewoonte man Bong in die rap scene, heel veel respect man Hey super, ik zie ze vrezen voor mijn stappenplan Opzij, opzij, opzij, maak plaatsen zijn bazen man Hugo post de naam spreekt voor zich, je weet wat het is Jullie kills hebben niks, praten als een Twitter snitch en je bitch wilt met me, te lult met me, maar ik loop niet met haar. Alleen op die dan fletsen sneakers, woei patta zit in de tour, ik bezoek heel Tata. En de wind boeit door de boom, zet je schoen boy, zet die tune oi. Stap altijd on point op mijn punto, op mijn dooi. Een kooi saai voor je hoofd schatje, je geeft nek als een giraffe. Ruik op je heup, Franse slag, giraf, ja. Welkom op de petten flat van de pata. De som ook lang op mijn visie met wat x-ray visie voor een strakke pola. La la oh, toen werd ik boos, toen ging ik los. Zei je doe keita, hou die Colo Touré, gay shit voor je. Alleen FTG en FCB voor je. Nikes op de drums, jij bent de oorworm, ik ben je oorsperm. Op je turntafel, pata nanga woei. Duvel duf nanga zo mooi. Check die groei jongen, doei. Ze zeggen woei als ik aankom, wakker op mijn pata pata, zo voei limited shit. Je weet hoe ik doe, hou ze schoon, hou ze fris, frisse die, frisse hoodie, frisse kicks, frisse goodies. Ze zeggen woei als ik aankom, wakker op mijn pata pata, So we limited shit. Je weet hoe ik doe, hou ze schoon, hou ze fris. Frisse die, frisse hoodie, frisse kicks, frisse goodies. We brengen je naar moei, of brengen je naar pata. Ja man. We brengen je naar moei, of brengen je naar pata. Zo moeilijk. We brengen je naar moei, of brengen je naar pata Duvel, duvel. We brengen je naar moei, of brengen je naar pata Oh. Moei, dat was Duvel Duvel en Zo Moeilijk samen met uh, Woei X Patta. En het tweede nummer, dat is uh, Hef met Get Money, ook een Nederlandse rapper. Ja, ja ik hou wel gewoon van Nederlandse hiphop echt. Ik heb er dus wat voor. En eh, wat, waarom ik dit nummer heb uitgezocht, is omdat ik een tijdje geleden woonde ik op Eiburg. En toen woonde ik naast de jongens, um, Hef en Turk en Willy Wart en dat soort dingen. En ehm, ik droeg altijd van die hele strakke spijkerbroeken. <laughs> Skinny jeans noem je die dingen. En dat, rappers trekken het echt niet. <laughs> En op een dag liep ik dus langs Hef en hij zag mij lopen in die spijkerbroek en hij vertikte het om gedag tegen me te zeggen. En aan het einde van het liedje hoor je hem zeggen, en eh, niggas met skinny jeans, die vind ik zo gay. En ik weet <laughs> zeker dat hij dat al voor mij heeft geschreven, dus vandaar dit nummer. En kan je dan ook zelf eh, zingen of rappen, dat je hem weer terug kan pakken, zeg maar? Ah, nou, ik ben wel bezig met een nummer, dus eh, meneer Bandy, uh, eh, wees voorbereid, dan kom je halen. Goed zo, nou dan eh, laten we het nu nog even over aan Hef. Ah. Dit is Get Money. Hoogvliet. Hoogvliet. Ik kijk een flow voor je En als je wil flip ik een O voor je En als je wil kan het gekookt worden Gooi een kop, ik doe die show voor je Ik kom langs met mijn mannen De hoed houdt van me Vraag ze wie de baas is Vraag ze wie ze pompen in de hoepie Vraag ze wie ze pompen in de cel en in de hoed En ik hoef niet eens te liegen De linkerbaan 22 we vliegen Geloof mij, er is niemand die dit stoppen kan Papierwerk kan niet floppen, want Al die shit die jullie droppen kan niet staan. Nigger, die kijkt me vies aan. Werd bijna geklapt, nu weet die nigger wat zat. Mijn goon vindt het niet erg om een jaar te doen. Is net als wachten bij de kapper om zijn haar te doen. We mengen blauw en geel, nigger, we maken groen. Bandy, check dan hoe baas doen. Get money, get money, get money, Dat is alles wat ik weet, mama. Get money, get money, get money, get money. Dat is alles wat ik weet, mama. Get money, get money, get money is alles wat ik weet, papa. Get money, get money, get money, get money. Dat is alles wat ik weet. Yeah. check 1, 2, jullie tellen niet mee. Ik maak foto's met fans en ik ben op tv. Ik heb een klein beetje, nu wil ik weer hebben. Genoeg shows, homie kom de keer checken. Ben aan het rennen, tweede die shit. Wie, nigga, wie komt dikker dan ik, huh? Ik doe dit al lang, jouw mannen zijn bang. Slikken bolletjes van Rotterdam naar Amsterdam deals, fraude en OV's. Zolang je money pakt is het oké. Okay. We rennen naar binnen, nemen je brood mee. En niggas met skinny die vind ik zo gay. Huh? get money, get money, get money, get money. Dat is alles wat ik weet, mama. Get money, get money, get money, Dat is alles wat ik weet, mama. Get money, get money, get money, get money. Dat is alles wat ik weet, papa. Get money, get money, get money. Get money. Dat is alles wat ik weet, yeah. Dat was Hef en Get Money. En het volgende nummer, Full Crate en Mar met Surreal Moments. Dat zijn, zijn nog twee Nederlanders, maar die zijn iets minder bekend. Producer ja. Full Crate en um, Mar met een prachtige stem. En eh, waarom, eh, waarom dit liedje? Ah, ten eerste omdat het, eh, nogmaals, zijn twee Nederlandse artiesten. En ik vind dat we die, dat we die sowieso moeten aansporen. En um, Ingmar, dus Mar, die zat vroeg bij mij bij Ish. En dat is een theatergezelschap. En toen was hij ook al echt bezig met muziek. Maar toen was ze juist heel Piet Philly bezig met die hele opkomst. En ik zag hem dat hij baalde, omdat hij een beetje dezelfde richting op wil gaan. Maar gelukkig hebben ze iets heel anders gekozen. En daar is dit pareltje uitgekomen. En ik luister het elke dag. Nou, laten wij er dan ook nu naar luisteren naar Full Crate en Mar met Surreal Moments. take you where you wanna go. Where you wanna go. Dream away with me the places. Girl, I'll take you wherever you wanna go. We used to be separately, so young in love. Your lips to the phone for hours because your mother was guiding you so safely from a girl to a lady. And she did a job. It can't frustrate me. Not having you close whenever we chose us to be. My lips to the phone for hours, crying fantasies like moonlights and water, and looking at stars and for you and me. Wherever you wanna go, come with me to places. Girl, I'll take you wherever you wanna go. Wherever you wanna go, come with me to places. Girl, I'll take you wherever you wanna go. I'm suddenly losing you. Worlds be turning black, such a cold and lonely view. The rain fades away, the picture. Yeah, what did I do? My hands don't understand the feeling, the pain of reaching, creating something new. Loudly, I scream your name. Where did you go? You left the phone so hastily. So Something's about to happen. Time is moving me. And there I see you walking right into my arms and a world for you and me. Wherever you wanna go, bring away with me the places, girl. I take you wherever you wanna go. go. Bring me where we need places. Girl, i take you wherever you wanna go. Wherever you wanna go, come with me. I say I take you wherever you want to go. luistert nog steeds naar Crack the Playlist met Sergio Hasselbank. Eh, de eerste buitenlandse artiest van deze ochtend, of artiesten bedoel ik... Lil Wayne en Jay-Z met Mr. Carter. Ja, sowieso. Hele, hele, hele grote fan van Lil Wayne. En sowieso ook een hele grote fan van Jay-Z. Dus ehm, twee knallers op dezelfde track, dat, is gewoon, dat, dat moeten jullie gewoon even horen, vind ik. Plus het, hele, plus het hele album is ook echt legendarisch. En ik weet wel zeker dat iedereen het op zijn computer heeft staan. Dus. En waar gaat dit nummer over? Eh, Mr. Carters heten allebei eh, heet ze van de achternaam. Alleen ze zijn geen familie, maar het zijn wel twee van de meest bekende rappers in de wereld. Dus dat maakt ze wel een familie. Dus vanuit nummer. Lil Wayne en Jay-Z met Mr. Carter. Yo. Yo, Jordan Empty, this, this right is crazy. I, I, feel big, you know I mean? Like, not, not big in the sense of weight, you know what I mean? Like, gaining weight or nothing like that. Like, colossal, like, you know what I mean? Like... <sighs> heard you were looking for me. Hey, Mr. Carter. Hello. Tell me where have you been? <laughs> you know. you forever, from me to you. I heard somebody say, Church, I'ma need a suit, I'ma need a coupe. I won't need a roof. Flyer than Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I got the flow, I'm trying to see the roof. Didn't wear bulletproof, so I got shot and you can see the proof. Blind eyes can look at me and see the truth. One deal Stevie do, but I'ma leave it to God, not Beaver, neither you. Cause I'm a murder, why I kill, O and even you. Man, I got summer hating on me cause I'm hotter than the sun. Got spring hating on me cause I ain't never sprung. Winter hating on me cause I'm colder than y'all. And I would never, I would never, I would never fall. I'm being hated by the season. So fuck y'all hating for no reason. Hey, Mr. Carter. I'm real. Tell me where have you been? Around the world and I'm back again. Who's been asking about me? In case you're wondering. around the world, now I'm back again. Who's been asking about me? In case you wonder a <laughs> yeah. I've been in and out the bank, bitch. While y'all asshole niggas been on the same shit. I flush them and watch them go down the drain quick. Two words you never hear Wayne quit. Cause Wayne win and they lose. I call them April babies, cause they <laughs> fools. And when they snooze, we up feet up like a paraplegic. A paraplegic a parallel park and a red and yellow thing, old school Alan Hawk, like I'm from Cali Park, but I'm from Holly Grove. Now all my blood screams soo woo and da da do. I knew my rule, and I played well, and I went well on my Libra scale. I suck a pussy, fuck a pussy, leave it there. Long hair don't even Young. care. Hey, Mr. Carter. I am him. Tell me where have you been? Around the world now, I'm back yeah. Who's been asking about me? In case you're wondering, I am him. Around the world now, I'm back again. Who's been asking about me? In case you're wondering. yeah, I'm right here in my chair with my crown and my dear. Queen B as I share my time with my ear. Young Carter, go farther, go further, go harder. Is that not why we came? And if not, then why bother? Show no mercy in Marcy your Lagers. I'm far from being the bastard that Marcy had fathered. Now my name's being mentioned with the martyrs, the biggies and the pox and the mollies and the Marcuses. Garvey got me a Molotov cocktail. Flow, even if you box well, can't stop the blows. Kaboom, the rock boy in the room. The dope boy just came off the spoon. Also, I'm so fly, I'm on autopilot, but guys just stare at my wardrobe. I see euros, that's right, plural. I took so much change from this rap game, it's your goal. It's my goal, yeah. And I'ma go so opposite of soft off the Richter. Hector, Camacho, man, Randy Savage. Far from average, above status Quo, flow, so pro. I know, I ride slow. And when I pass, they say, What up, killer man? Stop bringing up my past. And next time you mention Pac, Biggie, or Jay Z, don't forget Weezy, baby. Amen. been hustling. They been asking, they been hard. And I swear to everything, when I leave the set, it's gonna be on both feet. Never knees in the dirt. You can try me, fucker, but when I squeeze it hurt. Fine. We lose two lives, yours and mine. Give me any amount of time. Don't let me call grieve at the funeral parlor. Dripping tears down my sleeve. Give me any amount of time. Don't let me call grieve. Dat was Lil Wayne en Jay-Z met Mr. Carter. En het volgende liedje dat is eh, van Jay Dilla. En ik begreep van eh, de redactie dat deze man eh, veel te jong is overleden. Veel en veel en veel te jong. Echt veel en veel te jong het is echt een zonde, want die man is echt een genie, hij is echt een genius. En eh, mocht mocht dat nu nog zijn vandaag, dan zouden we sowieso elke dag in de, in de hitlijsten geconfronteerd worden met deze man. Echt, echt zonde. Maar waarin is hij overleden dan? Is hij, is hij neergeschoten of was hij ziek? Nee, nee, helemaal niet. Hij was gewoon heel erg ziek. En ehm, het was helemaal niet een, een gangster type of zo. Hij leefde echt voor de muziek. En iedereen wil met hem samenwerken. Dus als ik hem niet in dit lijstje zou stoppen, dan zou ik echt, echt, echt een zonde zijn. Dus vandaar Jay Dilla met Man Doe. Yeah. One won't do it, two is not enough for me, no. Might wanna sit down, One shorty. won't do two is not enough for me, Show you done. Uh. One won't do it, two is not enough for me, no. Now let's take it from Tiffany. How this thing went from Jacob to Tiffany's. Could've kept it real with this real nigga. Or kept your mouth closed, maybe we could deal with you. She gets two freaks, the wife and the boss. Had all three of them liking it raw. Them put on weight from fighting them all. In the mall, you see it and like it's yours. That's a nice fit, you ain't gotta price shit. I pays for it like the mics and the sauce. We pack big bags out of sacks Fifth Ave. Mr. Put 'em in the back with a fifth back. I need space for all of my women's. In these days, the arguing is limited. I replace the broad if she trippin'. It's game and all in the pimpin'. Uh, you got one, that's cool. Nowadays, everybody got two. That'll do, but I need another one. Yeah, there's another one. One will fourth party that could run our team, you know. Keep them in line, cause one might need it. DZ the guy that your hun might creep with. She might do some freak nick shit on ya. I keep to the beats and boning them. Yeah, whole body blingin' like 3PO, nigga. And when I pull that fucker out, it attracts the gold diggers with them big old jelly smuggled out. Make deal when I tuck it in. But the truck got the fifth element like Tucker's in it. All you hear is them custom 10 inches like 15s. Why can I fit in them jeans? You seem like a true team player for real, love. Fuck with your boy J to the dealer, yeah. You got one, that's cool. Nowadays, everybody got two. That'll do, but I need another one. Yep, I need another one one will and a two uh, is not enough for me. No, light them up for you, nigga. One, two is not enough for me. No, one do two is not enough for me, no. One won't do it, two is not enough for me, no. Do. En dan de volgende plaat van Marlon Asher. Hoe vaak rook jij eh, een jointje op dit nummer? <laughs> ja, iedere keer als ik het luister sowieso. Al rook ik niet zo heel veel wiet meer tegenwoordig. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. En ehm, ik was dus met dezelfde theatergroep als ik dus ook in Ethiopië om een project te doen met de lokale straatkids. En hun hebben ons dit nummer laten horen. Dus iedere keer als ik het hoor, dan denk ik gelijk weer terug aan Ethiopië en de warmte en, en de mensen daar al. Dus het is niet zozeer een referentie naar wiet of wat dan ook. Knipoog, knipoog. Maar meer naar de mensen en het land. Mooi reggae nummer van Marlon Asher, Kenya Farmer. I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come light it at a fire, me a chant. Yes, I'm ganja planter call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put me ganja. Babylon come, Big stinking helicopter flow through the air. With them it, them call it weed eater. Them never did it when me was out in water. Or when me did them blind fertilizer. Yet out of the sky, them spitting fire. And I'm a little youth man with a hot temper. Me dig up me stinking rocket launcher. And in the air, this buzz the helicopter, me a chant. Some ganja planter call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come a lot it at fire, me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come, yeah, tuna man. True Jaja bless I with no for good vibes, man. And true me of the hardest set again, China the land. Make doctors get no meditation. And so them coulda give it to them sick patient. Make chemists get no meditation. And so them coulda brew new medication. Make singers get some inspiration. And so them coulda spread your message, Bandel and me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we may put the ganja. Babylon, come and light it at a fire, me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we may put the ganja. Babylon, come, watch out. Come me say ganja, ganja, ganja, ganja. If you don't want to call it that, call it sensaminia. If you don't want to call it that, call it marijuana. If you don't want to call it that, call it the indica. And from me bonnet in a chalice or a sheet of paper. Lord, say me love me ganja. Some ganja planter. call me the ganja farmer. Deep down in the earth, when me put the ganja. Babylon, come on, light it at a fire, me a cannon. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon, come. Well, it's like 10,000 Babylon in one blue van. Welcome, Chester and Lee Smalley, Yam Ganjaland. thousand Babylon in one blue van. Welcome just for on this young Ganja planter Call me the farmer Deep down in the earth with me money ganja Mulai me ganja Ganja Me ganja Loud ganja Ganja Ganja Me ganja dat was Marlon Asher met Genya Farmer. En het volgende nummer dat is eh, van Faber Jajo, die ook bekend is van de jeugd van tegenwoordig. En hij maakte... Faber Jajo, ik ga je even corrigeren hoor. Faber Jajo, niet vergeten. Oh, sorry Faber Jajo. Ja, anders komt hij halen, anders komt hij halen. Oké, ja, hij maakte samen met eh, Vic Crezé het grote gedoe. En eh, jij wil daar graag Miss Piggy van horen. Yes, Miss Piggy. Um, het ding met Miss Piggy is, ehm, nou, iedereen kent de tekst en iedereen weet wel een beetje waarom het gaat. En ik ben een tijdje geleden ook een Miss Piggy tegengekomen. Ik wil je niet zo noemen, maar het is wel een beetje zo. En um, ik heb dus nu ook een dochter. En die heet Doortje. En ik hou heel veel van haar. En vandaar dus eh, deze track, Miss Piggy. Luister hem en je begrijpt gelijk wat ik bedoel. Maar begrijp, omschrijf eens even, een Miss Piggy uit de provincie, wordt er ook nog bij gezegd? Miss Piggy uit de provincie, dat, uh, dat betekent dat er een meisje komt naar Amsterdam met heel veel dromen en ambities. dat ze hier komt en wordt opgesloten door de stad en allemaal stomme beslissingen maakt. En uh, zodoende. Faber Jeo en Fik zei met Miss Piggy. Hey, ga jij nog naar nep vanavond? Ik wil wel komen, ik heb die lekking laatst gehad, maar ik heb geen kind nog. Iedereen komt met kind tegenwoordig. En die fotograaf is er ook, ik wil deze keer wel echt op het internet komen. Met die ene mooie jongen ook erbij. Maar ik heb geen kind, iedereen heeft kind, godverdomme. Maar ik rook wel, dat is wel sick toch? Rook is toch nog steeds hip? Toch? Miss Piggy, bad bitch uit de provincie. Grote stadsplannen en ze wist ze had het in zich. Populaire dame, maar ze miste wel wat inzicht. Nog geen twee nachten in de stad, ze had wat inzicht. 18 lentes jong in varkensjaren. Honing, platina blond waren de haren. Provinciale showbiz, acht dagen later. Voor het eerst aan de gonzo, 18 dagen later. Overal op lijst met de Jopen en de Dijs. Snuiven op de play, ogen schoteltjes gelijk. Elke week een nieuwe muppet en dan hopen dat hij de gat kon vullen. Maar ze schoven er opzij. Met een buik vol met hipster, verstopt achter een planga. Miss Piggy, opgebruikt, de stadsbanger. Niks, geen pst, geen vakka met je bakken, Uitgeblust met de bus, terug naar papa. Zie de gaan, Miss Piggy Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Roy voor die bars, deze mannen weten wel uit. met een bad bitch zoals Piggy bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch of the province. Miss Biggie, bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch of the province. De vader was van huis, de moeder lag in de schuur. Die voerde de acht nieuwe, de voeding was achterlijk duur. Die had niks te schaften met een nachtelijke avontuurtjes. Schoten uit voor achterlijke karikatuur uurtje. Ze aan bij de ex. Ken met de kikker, maar die was nu flikken. Mijn fossie beerde verklikken. Die had er gesnitcht via Twitter, via flikken. Daarvoor gezorgd dat ze eruit werd geflikken. Daar stond de bad bitch buik vol met hipster Uitgewoon, buitengewoon en huilend over gisteren Van binnen net als buiten, druilerig ogen mistig Toen Kermit belde en zij kom hier ogenblikkelijk Echte muppets denken nooit aan aborteren Laat me samen met Fossie en mandateren. We noemen hem ongelukje, dan kan je er nog van leren Maar kom je in zijn buurt, dan laat ik je arresteren Zie de gaan, Miss Biggie Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Roy voor die bars, deze mannen weten wel laat met een bad bitch zoals Biggie Miss Biggie Bad Bitch on the grind. Miss Biggie Bad Bitch at the provincie Miss Biggie Bad Bitch on the grind. ze in een steegje. Zit ze aan de frego rock en af en toe dan belt ze op en jengelt in het Engels. Toch praat ze over de zoon die model en engel is. En dan huister ik gemengde shit. Want ik was laatst in de stad een paar dagjes. Toen kwam ze op me af redelijk vaagjes. Ze toonden me een foto van de zoon, het was tragisch. Want ik zag alleen twee dode varkenshaasjes. Ze is een bad bitch, ze is een bad bitch. De allergrootste hoop van die hele Muppet Show. Ze is een bad bitch, ze is een bad bitch. De allergrootste hoop van die Muppet Show. Zie de gaan, Miss Biggie Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Prooi voor die bars, deze mannen weten wel laat. met een bad bitch zoals Biggie. Biggie, bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch of the Miss Biggie, bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch of the proficiency. Hey, was je nog zwanger geworden laatst van die ene guy? Ik vond hem wel cute hoor. En me nog heel even roken, ja of nee? Ja of nee, want ik koop nu bijna een pakje. Ja? Marlboro ja, Lucky Strike nee? Wat hoor, ik versta je niet. Ha, heel even die lul uit je mond. Kom op, eh, je moet hem sowieso niet daar hebben, want zo word je niet zwanger, hè? Hey. Al-Halloefa, wat met jou? Deze hoer is niet halal. We hebben veel neder, eh, hop en rap gehoord, zelfs een reggae-nummer. Maar dit is de, de eerste rapper zoals je ze eigenlijk vaak op MTV ziet... met veel bling-bling, eh, eh, dikke auto. En het nummer heet dan ook heel toepasselijk Gucci Bandana, een Gucci-sjaaltje. <laughs> <laughs> is, is dat jouw stijl? Ehm, nee, het is niet mijn stijl, maar ik vind het gewoon... Eh, de meeste mensen hebben echt een hekel aan Soldier Boy. Maar ik bedoel, hoe gelukkig moet je zijn als je een liedje kan maken... of je lievelingssjaaltje en iedereen luistert. dat vind ik gewoon epic. Dus vandaar ook Gucci Bandana van eh, onze beste man Soldier Boy. Maar zou jij, zou jij zoveel geld uitgeven aan kleding? Aan kleding, nou ja, niet per se aan kleding. Maar als ik ooit bijvoorbeeld uh, de Oscar pak of wat dan ook, dan ben ik zeker wel geneigd om een ticket te kopen en een Gucci bandana op te pikken. Echt wel. Hey, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana. Hey, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana. Hey, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana. Hey, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana. Hey, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana. Hey, Gucci bandana, Gucci, ben bandana. Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana. It's always the boy tell him I rap with Charlotte Low. I got so much snow, Gucci head to toe, chain on chill, watch on freeze. So much ice, I got you looking like Chinese. Gucci shades, but they still can't hide me. I hit the club 18 with no ID. Uh, I changed up the format. Welcome to my crib, leave your shoes at the doormat. Uh, it ain't this beat tight. My chain say hello, my watch say goodbye, and I still look right. This is the good life. This Gucci bandana, it just make me look tight. Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana, Ay. Gucci bandana, Gucci Gucci bandana. Gucci back down. Call me Gucci Montana. Gucci girl with me. Gucci back, Gucci summer. She too hot to handle. Hot sex, burning candles. Gucci mind the flip. Gucci shopping, feels is close. Gucci mind driver, drop top, wheels gone. In my bed, got them super size Gucci spreads. Pull up to the hood, stop and let them chop Gucci. Raw shot Gucci, cause Gucci draws Gucci. Yeah, my boss a breeze, equipped with double G's. Gucci keychain, holding down my Gucci keys. Gucci down all the time in the summertime. I'm Gucci mine, you would think that was my clothing line. Gucci, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana, Gucci bandana, Gucci, Gucci bandana bandana, Gucci Gucci bandana, hey, Gucci bandana, Gucci Gucci bandana. Sergio, bedankt voor je platen. Geen dank. En eh, nou ja, we kunnen dus nog naar Sonny Boy. Daar kunnen we jou in de hoofdrol zien. En, eh, Sowieso. En eh, uitzending gemist natuurlijk van God Los binnenkort even kijken. En in augustus in de theaters met Heel groot Amsterdam. Oké, dankjewel voor je, voor je platen. Ik heb ervan genoten. Ja, succes. Veel plezier met de dag. En nu al te bekijken op Uitzending Gemist. de, de aflevering van Van God Los waar Sergio Hasselbank in eh, meespeelt. Ehm, tot zover dit uh, hip-hop RB half uur op eh, in Radio 1. Ehm, zo meteen na 6 uur in V7. Onder andere een grote smurfbijeenkomst. En ook de column van Pieter Derks, die elke week hoort. Ehm, en ja, ik heb eventjes zitten kijken op internet naar het weer. Want er was ons vandaag beloofd dat het tropisch warm zou worden en zonnig en 26 graden. Nou, die temperatuur die klopt. Het wordt 25 graden, maar het wordt hartstikke bewolkt. Dus dat is een beetje jammer. Dus als je strandplannen hebt, zou ik die nog eventjes cancelen. En maandag wordt het wel echt mooi. Een 9 krijgt het weer dan. Dus wordt het heel zonnig en 31 eh, graden. Um, nou, zometeen dus eh, het laatste uur van 4-7. En eh, nu eerst het nieuws met Rashid Finch.